Maar door de inflatie gaat dat waarschijnlijk veranderen. Daar maakt studentenclub ISO zich zorgen over, want het is niet de eerste tegenvaller. Het is namelijk een groep studenten die gestudeerd heeft onder het leenstelsel... maar daar niet echt voor gecompenseerd wordt. En ook de groep studenten die geleend heeft met het idee... dat ze dat geleende bedrag nooit mee zou tellen voor de aanvraag van een hypotheek. En ook dat bleek al niet waar te zijn. Dus het heeft ook een beetje te maken met het dalende vertrouwen... in eh, dit soort beloftes, als keer op keer blijkt dat, ja, dat het toch anders zit dan dat men dacht ministerie van Onderwijs snapt dat studenten balen als de rente ook echt omhoog gaat. Maar, zeggen zij, de rente van 0% was wel echt uitzonderlijk laag. Steeds meer mensen gaan naar de voedsel- en de kledingbanken. Ze redden het niet meer om rond te komen. Dat komt doordat alles duurder wordt. Boodschappen, kleding en stroom. Bij deze kledingbank komen veel mensen die het eerder wel gewoon konden redden. Dus je kunt dus als eh, alleenstaande ouder met een koophuis... kun je dus tegenwoordig ook gewoon eh, niet meer in je eigen, uh, in je eigen levensonderhoud voorzien. Ook kloppen er Oekraïense vluchtelingen aan bij de organisaties. President Zelensky van Oekraïne vraagt het Westen om zo snel mogelijk raketsystemen te leveren. Hij heeft die nodig in de Donbass. Volgens Zelensky worden sommige Oekraïnse plaatsen daar compleet van de kaart geveegd. Hij is bang dat het hele gebied onbewoonbaar wordt. En een opvallend moment bij tennistoernooi Roland Garros. Uit frustratie tijdens een wedstrijd gooide toptennisser Irina Camelia Begu haar racket tegen haar stoel. En dat racket stuitte per ongeluk omhoog het publiek in en raakt een kind. Ja, 15-0. Toen ze zag dat ze een jongetje had geraakt, zei ze gauw sorry. Daarna speelde ze verder en won ze de wedstrijd. Met het jochie gaat het ook goed. Aan het einde mocht hij met haar op de foto en kreeg hij een knuffel. Het weer, de dag begint in het zuiden met een beetje regen. De rest van het land is bewolkt met soms wat zon. Later kan in het noordoosten een bui vallen. Het wordt best fris vandaag en gaat op 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd enige vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest heeft een bestelbusje in brand gestaan... en door de opruimwerkzaamheden zijn er nu twee rijstroken dicht.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 In een open brief in de Volkskrant spreken ze van een hoopvol vooruitzicht op een stevig verbond tussen rode en groene krachten. Steeds meer arme gezinnen zoeken hulp bij voedsel- en kledingbanken. Bij twee derde van de hulporganisaties is de vraag gestegen, meldt het Armoedefonds na een enquête. Door prijsstijgingen kunnen veel mensen niet meer rondkomen. Japan laat na twee jaar coronalockdown weer toeristen toe. Vanaf 10 juni mogen toeristen uit 98 landen komen... maar alleen als ze een pakketreis boeken. En de reisorganisatie moet erop letten dat ze zich wel aan de coronaregels houden.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 A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. parties, she's working around. something joy it brings much space, half an inch from my face, and you meant it. You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.